Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De directeur van de NPO stapt op. Frederike Leeflang ligt onder vuur na klachten over haar bestuurstijl. Een oud-bestuurder sprak van een angstcultuur bij de NPO. Zelf ontkende Leeflang dat ze zich grensoverschrijdend heeft gedragen. De Oekraïense president Zelensky heeft herhaald dat hij onder het leiderschap van Trump aan duurzame vrede voor Oekraïne wil werken. Zelensky noemt de felle discussie waar hij in het Witte Huis in belandde betreurenswaardig. Hij wil zo snel mogelijk verder met de onderhandelingen en doet een aantal voorstellen. Een serieverkrachter uit Utrecht komt niet vervroegd vrij. Gerard T. is een te groot risico voor de samenleving, zegt het Openbaar Ministerie. De rechtbank is het daarmee eens. Gerard T. kreeg in 2017 16 jaar cel voor vier verkrachtingen rond de eeuwwisseling. Omdat twee derde van zijn straf erop zit, kwam hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Het OM wil dat hij eerst wordt behandeld in een gespecialiseerde kliniek. Ziekenhuizen stoppen met het voorschrijven van weeënremmers aan vrouwen die 30 weken zwanger zijn en bij wie de baby te vroeg geboren dreigt te worden. Uit internationaal onderzoek blijkt dat weeënremmers niet goed zijn voor de gezondheid van de baby. Ook blijken de medicijnen niet goed te werken. De gedachte dat een kind minder gezondheidsproblemen heeft als het langer in de baarmoeder zit blijkt ook niet te kloppen. Tegen voormalig FIFA-baas Sepp Blatter en oud-UEFA-voorzitter Michel Platini... zijn in hoger beroep voorwaardelijke celstraffen van 20 maanden geëist vanwege corruptie. De twee werden drie jaar geleden nog vrijgesproken. Blatter zou in 2011 een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro hebben gedaan aan Platini.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag ben ik hier samen met Peter de Boer, mijn collega. En we gaan een uh, mooi programma maken over big bands. Ja, dat lijkt me... Eh, dat leek ons nou zo'n leuk idee om uh, eens ons te concentreren op de big bands. En ik zie in eh, gedachten zie ik al... Sommige mensen denken, oh jee, dat wordt geschetter. Maar dat valt allemaal mee, want niks is zo interessant en zo groot en breed van klank kleur als eh, de Big Band. We gaan het horen en we gaan het zien. Ja, en we gaan beginnen met, ehm, met Artie Shaw. Hij heeft een... Ehm, tijdje geleden een album uitgebracht. Dat is hem gevraagd eigenlijk om eh, zelf zijn beste nummers uit te kiezen... van de enorme periode dat hij eh, met verschillende big bands... Eh, in verschillende samenstellingen heeft opgetreden. En dit album dat heet Self Portrait. En het nummer wat we gaan draaien heet Man from Mars. Nou, dat was Artie Show met Man from Mars. Ik hoop dat iedereen wakker is inmiddels. <laughs> en de volgende die klaar staat is Billy Eckstein. En Peter, Billy Eckstein, waar kennen we die van? Nou, Billy Eckstein, dat was een... Eh, een, eh, een eh, ja, een, een, brede, breed inzetbare muzikant. Die speelde instrumenten en hij zong. En bij allerlei orkesten toen werd hij groot en groter. En uh, hij speelde eh, zoveel en zo goed... dat, dat uh, Dizzy Gillespie op een gegeven moment zei... je moet gewoon een eigen band beginnen. En dat heeft hij gedaan. Heeft hij met heel veel mensen gespeeld. En eh, ook, octetten en trio's en kwartetten... en van alles en nog wat. Maar die big bands bleven altijd. En hij kreeg zoveel succes... dat hij wordt genoemd de eerste Afro-Amerikaanse Amerikaanse zanger die niet alleen in de R&B-hitlijst... maar ook bij een heel breed publiek succes had. Ja, we moeten niet vergeten, dat was in de periode eind 30 jaren, begin 40 jaren. En toen speelde dat natuurlijk een enorme grote rol nog in Amerika. Ja, en het, het, het, eh, eh, het hypocriete is dat je heel veel bands had... die alleen maar uit zwarte mensen bestonden. En die, eh, het publiek werd dan... Eh, zwart publiek mocht heel veel zaken niet binnen. Maar die orkesten op een gegeven moment werden zo goed... dat die dan weer wel mochten spelen overal. Dus, maar dan weer alleen maar met blanke mensen in de zaal. Verschrikkelijk. Eh, heel raar eigenlijk. Ja, je, zou er nu... Kan je niet meer voorstellen. Maar aan de andere kant... Ja, kijk naar het nieuws. Ehm, er gebeurt natuurlijk nog steeds heel veel, racistisch in de wereld. Maar goed, we gaan luisteren naar eh, Billy Eckstein en zijn orchestra... Ik heb eh, drie nummertjes klaarstaan maar liefst. Want ja, het zijn hele korte nummers. Het eerste nummer duurt eh, net iets meer dan een minuut. De tweede bijna twee minuten. En de derde tweeënhalve minuut. Ja. Goed, het eerste nummer Blue and Boogie. En daarna Blowing the Blues Away. En als laatste Deed I Do van Billy Eckstein en zijn orchestra. Well, man, if you can take it, Jubilee can dish it out, because Hot Horn Hall is laced with the grooviest mess of talent that ever kicked a hole in the bottom of a gut bucket. Billy Eckstein and his orchestra is here to lash you with a wicked beat. There's a jivesome fivesome on hand that's just murder. Willie Smith on the alto sax, Les Paul on the guitar, Vic Dickinson on the trombone, Sid Catlett on the drums, and Eddie Haywood on the piano. In the glamour department, there's Folka Lovely Lena Horn. And just for the laughs, those whimsical denizens of Duffy's Tavern, Ed Archie Gardner and his two cohorts, Eddie and Finnegan. And here to elaborate on the luminaries is your master of ceremonies, the stomach that walks like a man, Ernie Bubbles Whitman. Thank you, thank you, Vern Smith. Well, folks, the heat's on. There's a gentleman present who can make the Dittar boys look like they've been sending calls with smoke signals. When he buzzes you with those specks and spots, watch out. It's our old friend, Billy Eckstein. and his first number is Blowing the Blues Away. cause my baby put me down. I got the blues cause my baby put me down. I wanna grab a train and leave this lonesome town. So blow Mr. Jean, blow Mr. Johnson too. Blow Mr. Jean, blow Mr. Johnson too. Maybe you can help me and blow away the blues. Mm-hmm. Well, jiggle my nerves and call me shaky if it ain't the dream boat herself. Delightful, delectable, de lovely, Delina Horn. Well, well, how are you, Butterball? <laughs> That's a lovely green dress you're wearing. Thanks, Ernie. That's a pretty red tie you're wearing. Red tie? Oh, that. Oh, that's just my tongue hanging out. <laughs> well, Lena, what's the tonsil treat for tonight? It's called Indeed I Do. Yeah. <laughs> indeed I do. Do I want you? Oh my, do I, honey? Indeed I do. Gee, but I'm lucky that I found honey, did I do? Do I love you? Do I? Oh my, do I, honey, honey, honey, did I do? Do I want you? Do I? Oh my, do I, honey, honey, did I do? that I found you. I'm like a child with my arms around you. Do I love you? Oh my, do I, do I want you? Do I need you? Ja, Billy Eckstein en zijn orchestra. En zoals u kon horen, vergezeld door Lina Horn. En een stuk wel leuk. We hadden het van tevoren even over dat eh, Billy Eckstein en zijn orchestra voornamelijk zwarte artiesten waren. Maar inderdaad, Lina Horn is natuurlijk een blanke vrouw. En die trad gewoon op met dit orkest eh, in die tijd. Ja, en, die, en eh, de wetten van de muziek... in de muziek golden andere wetten vaak. en dat werd dan ingegeven door het feit dat het artistiek was... of dat de mensen dat graag wilden horen. Ik wil nog iets vertellen over, eh, de, over de big band in het algemeen. Als wij uh, heden ten dagen gewoon groepen horen... Uh, orkestjes, combo's... dan zijn het vijf, zes, vier, drie man. En die kunnen toch mooie muziek maken... omdat in onze westerse eh, muziekbeleving... willen wij graag een solo-instrument of een zangeres of een zanger horen... dat die wordt begeleid door, een, eh, door iets wat mooie akkoorden levert. En mooie akkoorden kun je eh, op je eentje alleen maar maken... op bijvoorbeeld een gitaar of een piano. Als je, met piano kun je allemaal akkoorden maken, tonenreeksen. En als je nou iemand alleen laat spelen zonder zo'n begeleiding... dan is dat niks. Als je nou een big band hebt... dan worden die, die eh, begeleidingsklanken... die je eh, normaal op de piano met twee handen zou produceren... die worden dan gevormd door al die instrumenten in het orkest. Daarom heeft een big band zoveel eh, muzikanten nodig. Hetzelfde aan harmonie over fanfare. De helft gaat al op de helft van de, van de klanken die die blazers maken... gaat al op aan, aan het vormen van een begeleidingsakkoord. Eh, en, en, daar kun je natuurlijk enorm mee spelen. En daar zijn ze ook groot mee geworden. En nou even terug naar de big band. Begin van de jaren 30 was het woord jazz... Eh, door de kracht van Wall Street en de recessie op sterven na dood. Het publiek was eh, nog net niet afgehaakt... maar de platenindustrie die ging ter ziele. En nou, dat was allemaal vrij. De radiostations die, die gilden om eh, nieuwe muziek. Nou, dat herstel ging vergezeld eh, eh, van een nieuw publiek... dat om een nieuwe muziek vroeg. En zo zijn in 35 die big bands ontstaan en die gingen swingen. Daarvoor had je big bands, die speelden allemaal brave muziek. En vanaf 35 domineerde die swinggroepen in het populaire amusement. En die leverde weer een vruchtbare oogst op aan solisten. En die solisten zijn later allemaal eigen combo'tjes begonnen. Zo is het eigenlijk, dat is eigenlijk het verhaal. Uh, een van die bands die beroemd is geworden... dat is eh, de band van Glenn Miller. Nou, die eh, vaak hoor je stukken, die zijn dan helemaal uitgekoud. Ik heb hier een mooi voorbeeld van een opname van het orkest van Glenn Miller uit 1940... En dat wordt gezongen door Ray Eberle. En het is het nummer dat later wereldberoemd is geworden... door de vertolking van Vince Domino, Blueberry Hill. melody. Western Orchestra. En de volgende die ik klaar heb liggen is uh, Stan Kenton. Stan Kenton, ja, dat is ook voor mij eigenlijk... Eh, een van de eerste big bands waar ik mee heb kennis eh, gemaakt. En ik heb een album uitgekozen dat heet... Kenton in Concert Live at the Royal Albert Hall, in 1956... Ehm, Want na de Tweede Wereldoorlog was dat de periode dat de big bands ook naar Europa kwamen... en Europese publiek zelf kon aanschouwen. Het nummer heet Love for Sale, Ten Kenten. En Kenton met Love for Sale vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Ja, ehm, ik ga aandacht besteden vandaag. De vaste luisteraars weten dat ik een eh, voorliefde heb voor Nederlandse orkesten. We hebben in Nederland ook fantastische big bands en big bands gehad. Zoals de Skymasters. Dat was een, eh, een eh, orkest opgericht in 46 onder leiding van Willy Schobbe. Beb Robot en Pies Scheffer. En dat was een afro orkest Nou, later is dat eh, groter geworden. En Sander Sprong is ervoor gestaan. Op enig moment is eh, Tony Eck dat gaan leiden. Tony Eck is natuurlijk, die kennen wij als uh, veelzijdig muzikant. En die ook hele mooie big band arrangementen maakte. ik heb gekozen voor een thema van een fantastische componist Henry Mancini en een van zijn meest beroemde... Een van zijn eh, meest beroemde uh, composities is de Pink Panther. Dick Vennick gaat hier tenor soleren en Bart van Lier op de trombone. Ja, nog even over die Skymasters. Die eh, in hun gelederen zaten uh, destijds. <coughs> Sorry. Eh, jongens als Ak van Rooij, Piet Noordijk, Herman Schoonderwald... Ferdinand Povel, Ruud Brink, Henk Meutgeert en Wim Overgouw. En die hebben tijdens de Noordse Jazzfestivals onder meer Mel May, Dizzy Gillespie en Clark Terry begeleid. Ja, en op een gegeven moment houdt het zo'n orkest op. Het is niet meer te betalen. En de omroepen willen het niet meer. Over niet te betalen. Eh, we hebben in Nederland eh, een zeer rijke big band traditie. Er zijn eh, heel veel big bands die, waarin de betere amateurs en beroepsmuzikanten spelen. En zo hadden we op enig moment ook de AMC Big Band. Dat waren weer medewerkers van het Amsterdam Medisch Centrum. En daar werden ook weer de pareltjes uitgekozen. Ik heb op de draaitafel liggen een stuk van de AMC Big Band. En daar wordt gezongen door Roos van Hardeveld. En het stuk heet Imagination. was het AMC Big Band. Voor mij een nieuwe band, Peter kende ze al. En ja, jazz staat voor ons altijd vaak in het eh, teken van ontdekkingen. Want er is zoveel muziek gemaakt in al die jaren. En eh, een van de eerste big bands die ik ontdekte was Glenn Gray en de Casa Loma Orchestra. Het is een big band uit eh, midden jaren 30 en eigenlijk, zoals Peter me ook net zei, het was de, ja, de voorbereider van de, de swing big bands, de swing tijdperk. En toen ik dit, ehm, dit album hoorde, stond ik eigenlijk vergezeld van, eh, versteld van de kwaliteit van dit album. Want het klonk alsof het vandaag gemaakt werd. Gaat luisteren naar het nummer Tipping In. Glenn Gray en de Casa Loma Orchestra. Glenn Gray en de Casa Loma Orchestra, de start van de swingperiode. En over swing gesproken, Benny Goodman is natuurlijk ook een voorbeeld van een enorme big band... Met, eh, die heel beroemd is geworden met eh, een enorm swing-repertoire. En dat is het volgende wat klaar ligt. Stealing Apples, Benny Goodman en his orchestra. Apples van Benny Goodman. Ja, de big bands die werden op enig moment ook ontdekt... als eh, de ultieme begeleidingsorkesten van een heleboel uh, jazz-vocalisten. Eh, denk aan bijvoorbeeld Frank Sinatra... Die Frank, Mr. Frank Sinatra, die heel veel heeft opgenomen eh, met het orkest van Nelson Riddle, maar ook met andere big bands, ook eh, eh, Count Basie, nou noem maar op. En ik heb nu op de draaitafel liggen Count Basie Orkest, wat natuurlijk onwaarschijnlijk veelzijdig is gebleken. En die begeleiden hier de Mills Brothers, een close harmony groep die natuurlijk ook wereldberoemd is geworden. En die twee samen, die twee elementen, is natuurlijk het ultieme. En we gaan luisteren naar, ook, dat wil ik ook nog vertellen... in de popmuziek vanaf de jaren 60 zijn regelmatig stukken eh, opgenomen... die wij dan collectief kennen en herkennen als popstukken. Maar dat, bleken, dat blijken... Eh, heel veel en heel vaak stukken te zijn... die al lang uit de jaren twintig bij het jazzorkesten werden gezongen. Zoals ook het volgende stuk... Ehm, Release Me, de Mills Brothers en Count Basie. was een verrassend begin en een, eh, en een mooie toevoeging van de big band. Ik ga verder met um, Duke Ellington en Ella Fitzgerald. Want natuurlijk wordt Duke Ellington ook thuis in het eh, rijtje van, eh, van beroemde bands in deze uitzending. En ze hebben in 1966 ehm, live concerten gegeven aan de Côte d'Azur in Frankrijk. En daarvan heb ik uitgekozen Wings and Dings. Het nummer duurt 11 minuten maar liefst. Dat ga ik natuurlijk niet helemaal draaien, want dat ja, neemt ons, eh, ontneemt ons de mogelijkheid om nog veel meer mooie muziek te draaien. Duke Ellington en Ella Fitzgerald met Wings and Dings. Lekker. MUZIEK u luistert naar het eh, live-opname van Duke Ellington... Eh, aan de Côte d'Azur in Frankrijk. Samen met Ella Fitzgerald. Ella komt pas later in dit nummer. En eh, ja, het nummer, zoals gezegd, duurt te lang om te draaien. We zijn bijna toe aan het nieuws van 11 uur. En ik heb voor het nieuws nog één nummer klaar liggen. En dat is van Clifford Brown met zijn big band in Parijs in 1953. Hij trad daarop met een enorme lijst aan hele bekende namen... Waaronder Art Farmer, maar ook Quincy Jones. Eh, Kiki Grice. Eh, en nog een aantal eh, bekenden zoals Henry Renault. En vorig jaar hebben we natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij Quincy Jones... die toen overleden is. En dit was uit zijn periode dat hij ehm, zelf veel optrad in, Europa.